Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is afgelopen nacht een man van 23 zo heftig mishandeld dat hij is overleden. De mishandeling was vannacht op het plein tegenover een café. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht waar hij vanochtend is overleden. De politie denkt dat de man voorafgaand aan de mishandeling ruzie had. Er zouden meerdere mensen bij betrokken zijn geweest. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben van de omgeving op zich te melden. Vannacht is een explosief afgegaan bij een voordeur van een huis in Stellendam op Goeree Overflakkee. Op foto's is te zien dat er veel schade is aan de voordeur van de woning. Het glas is uit de deur geslagen. Buurbewoners hebben het tegen Rijnmond over een aanslag op de woning. De politie doet nog onderzoek. De serval die gisteren ontsnapte in Lexmond in Utrecht... is teruggevonden in de tuin van de achterburen. Eerder ontsnapte een serval in Helmond. Die is nog niet terug. De tijgerkat kan gevaarlijk zijn voor kleinere dieren. Volgens Stichting AAP, die servals opvangt, is het niet vreemd dat deze dieren vaak ontsnappen. Ze jagen, maar dat betekent dus ook dat als je ze in de huiskamer wil houden... dat ze altijd op zoek blijven naar iets om te pakken, iets om te jagen laat je dus één keer de deur op een kiertje staan of het raam. En dat is met deze temperaturen, nou ja, voortdurend eigenlijk het geval dan zijn ze gevlogen. En dus dat, wat, dat is wat je steeds ziet gebeuren. Sinds kort is het verboden om een serval als huisdier te hebben. De dieren die er al zijn, mogen blijven tot ze doodgaan. En de nieuwe actiefilm Twisters heeft records gebroken in Amerika. De film bracht daar in het eerste weekend 74,6 miljoen dollar op. Het is daarmee de beste opening voor een natuurrampfilm ooit. Twisters is een vervolg op de hitfilm Twister van de Nederlandse regisseur Jan de Bond. Het verhaal gaat over stormjagers die tornado's achtervolgen. Ook in Nederland doet hij het goed. Het was de afgelopen vier dagen de best bezochte niet-animatiefilm in de bioscopen. Krijg je nog wat weer? Het klaart steeds meer op en de laatste buien trekken weg.